Vijf uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van Spanje met drie stappen verlaagd tot net iets boven de junk-status. De afwaardering is het gevolg van het Spaanse verzoek om Europese noodsteun voor de bankensector. Het land kan daarvoor maximaal 100 miljard euro tegemoet zien. De schuldenlast van Spanje neemt daardoor verder toe. Moody's verwijst naar de zwakke economische situatie en de beperkte mogelijkheden voor de Spaanse regering om geld op de kapitaalmarkt te lenen. Spanje betaalt nu op 10 jaar staatsleningen 6,71 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de Europese steun werd aangevraagd. Moody's heeft ook de rating van Cyprus verlaagd met twee stappen. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is voor het eerst in 24 jaar weer in Europa. In Genève spreekt ze later vandaag de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties toe. Vanuit Zwitserland reist ze door naar Noorwegen. Daar zal ze zaterdag de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Die werd daar in 1991 toegekend. Suu Kyi, die jaren onder huisarrest stond... kreeg van het militaire regime in Birma nooit toestemming... om de prijs in ontvangst te nemen. Daarna gaat Suu Kyi nog naar Groot-Brittannië... waar ze jaren heeft gewoond, en naar Frankrijk en Ierland. In de regeringscoalitie van Curaçao is een crisis uitgebroken. De drie partijen die samenwerken kunnen het niet eens worden over de invulling van een pakket aan bezuinigingen. Gisteravond werd gemeld dat de ministers hun ontslag al hadden aangeboden. Zover is het nog niet. Volgens premier Gerrit Schotten is er wel sprake van crisis, maar nog niet van een breuk. Vrijdag gaan de partijleiders met elkaar overleggen. Curaçao kampt met grote financiële problemen. Het eiland stevend af op een tekort van tientallen miljoenen euro's. Minister Spies is op Curaçao. Zij praat later vandaag met premier Schotten over de problemen. Het weer.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 Will my love be returning like the sun to brighten up my life? And the day breaks over the ocean. pray the waves gentle motion could only, only hear this song in my heart, then you know why you need never feel lonely. We'll soon be together, never to depart, and as long as there is an ocean, long as stars are to shine, baby, you will always have my devotion. I'll love you, pretty baby, till the end of time. And as day breaks over me. baby, little darling, that will see you through. And as the sun sets over the ocean, and the world fades from view, baby, always know our love and devotion. klinken als van oudste Beach Boys. Ja, <laughs> dit is hartstikke nieuw van hun. Het album dat heet eh, That's Why God Made the Radio, net als de single. En ik liet je een eh, van de meest recente cd van de Beach Boys... onder leiding van Brian Wilson, Daybreak Over the Ocean. De titel die dus te vinden is op dat That's Why God Made the Radio... de titel van de nieuwe cd van de Beach Boys. En ze komen binnenkort optreden, jawel... Ze zullen niet zo ontzettend veel optredens geven... maar er is wel één optreden in de buurt gepland. Niet in ons land, maar wel op de Lokerse Feesten. En dat zal plaatsvinden op 7 augustus. De Lokerse Feesten in eh, België. En waar ligt Lokeren? Dat ligt... Eh, niet zo ver van Antwerpen, ten zuiden van Antwerpen. Daar kan je Lokeren vinden en dan heb je een week lang de Lokerse feesten. feesten. Het schijnt heel gezellig te zijn net als de Gentse de Belgen weten van feesten in ieder geval. Dus eh, als je denkt, ik wil een weekje goed en gezellig onder de pannen zijn... zou je daar naartoe kunnen gaan. En dan kan je meteen het optreden van de Beach Boys meepikken. De Beach Boys dus met uh, Daybreak over the Ocean. Dit is het laatste uur van De Nacht Klinkt Anders hier bij De Vara op Radio 1. Waarin straks een cd te vergeven is.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 And it's so much more than this music thing I so adore. So I just said later, doing me theater, ain't gonna hear my tunes no more. But I was acting or reacting to something after sour in the midday hour. But I won't let a tower above me, love me, hate me, gave me power. Uh. I've crossed the ocean, I've traveled the seas, getting a bit closer to where I should be. I know I'm supposed to let my mind ease, please.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 I know I'm supposed to let my mind ease, please. I've crossed the ocean, traveled the sea, getting a bit closer to where I should be. I know I'm supposed to let my mind ease. Yeah. Een eigen opname van Piet Philly, gemaakt op 10 oktober in het ochtendprogramma van Giel. Piet Philly met uh, Oceans. Zo dadelijk, dan ga ik eh, zomaar weggeven een nieuwe cd van Willie Nelson. Het eh, album dat de titel Heroes heeft. Maar eerst nog even terugkomen op die andere cd die ik vorige week in de aanbieding had. Het was een bijzondere uitgave van het meest recente album van Spinvis. Tot ziens, Justine Keller. Een collectors item, een zogenaamd promotie-exemplaar. Het ziet er eenvoudig uit, maar er zijn er maar een paar van een omloop. Van de vraag die ik stelde, eh, Spinvis zal dit weekend optreden op een festival. Welk festival was dat? En de meesten hadden dat goed geraden. Spinvis zal eh, komend weekend optreden op het Oerol Festival. Drie optredens zal hij daar geven. En degene die uiteindelijk eh, in bezit is gekomen van die bijzondere cd van Spinvis... dat is Wilma Vendel. Die kan de cd in de cd-speler gaan stoppen. En onder andere gaan luisteren naar dit liedje wat erop staat, namelijk Ronnie knipt zijn Haar. Maar ik laat je ook weer een andere versie horen. Van 18 februari jongsleden, want toen trad Spinvis op in Spijkers met Koppen. Het hoeft niet in de krant, maar Ronnie knipt zijn haar. Het mocht een keer, dat vond zij ook, het zat ook raar. Ze was vandaag geen tijd, maar hij weet niet meer waarom. De thee is op, zijn haar is kort, de maand is om. Ronnie, Ronnie, ooit. Maandag moest ze werken en ze belt waarschijnlijk nooit. De brief zat in zijn binnenzak, maar nu opeens vandaag is hij hem kwijt. Voor even of voor altijd. Ze houdt van chocola Ronnie schrijft het op. Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Een merel in de tuin, de haren in zijn hand. Hij zou zo graag misschien een keer dat op een dag, als het kon, maar Ronnie, Ronnie, hoe? De maan is niet van zilver kunt er niet naartoe. De brief lag al die tijd gewoon op tafel. Hij fluit een liedje van de Bee uit hun eerste periode. De merel schrikt en verdwijnt voor evenwel voor altijd. te vinden is op de cd van Spinvis. Tot ziens, Justin Kellermaak. je luisteren naar de opname die 18 februari jongsleden gemaakt werd... in Spijkers met Koppen. Dan de nieuwe cd die ik... Eh, zomaar ga weggeven? Nou, niet zomaar. Je moet wel een antwoord weten op eh, de volgende vraag. Het gaat namelijk om eh, de nieuwste cd van de 79-jarige Willie Nelson. Heroes is de titel van dat album. Er staan prachtige nummers op, covers ook. En ik wil van je weten, van wie is het origineel van het liedje dat ik je nu laat horen van die cd? Het nummer heet The Scientist. luister naar de stem van Willie Nelson. Come up to meet you, tell you I'm sorry, don't Oh, take me back to the start. I'm going back to the stars. Nelson. Zijn eerste LP verscheen in 1962 en sindsdien heeft hij bijna elk jaar een nieuw album uitgebracht. En in sommige jaren zelfs twee albums doen laten verschijnen. En dit is dan het meest recente van hem. Heroes, de titel van de nieuwe cd van Willie Nelson, de 79-jarige veteraan. Country-veteraan, want hij is een zanger, maar heeft ook oog voor andere muziekstijlen. Willie Nelson dus. Je kan die cd winnen als je het antwoord geeft op de vraag... van wie is het origineel van het liedje dat je zojuist hoorde... met als titel The Scientist. En als je het antwoord weet, dan eh, zou ik zeggen... ga naar de site van De Nacht Anders... en dan vind je vanzelf wel het contactadres, het e-mailadres... en daar kan je je antwoord naar toesturen met het antwoord op de vraag van wie is het origineel van The Scientist. En dan eh, kan je in de loop van het weekend lezen of je de winnaar bent van eh, Heroes. Dat is de titel van de jongste cd van uh, Willie Nelson. Zo dadelijk drie chansons op een rijtje, maar eerst een song. Sunrise, de titel daarvan, Noah Jones. Sunrise, sunrise, looks like morning but the clock's held 9.15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, cause the afternoon's already come and gone. And I said, Sunrise. Je hoorde de stem van Nora Jones. Ik had het zojuist over dat uh, e-mailadres van de nacht klinkt. Anders waar je oplossing kan eh, naartoe sturen... als je de antwoord weet op de vraag van wie is het origineel van de Scientist... wat ik liet horen van Willy Nelson. Maar dat e-mailadres dat kan je ook gebruiken als je eh, mij een leuk festival weet te melden. Want zo meldde ik al eerder in de uitzending van vannacht... dat Blauwtsoen optreedt op het Bekenstein Festival in Velsen-Zuid. Een heel klein eh, festival waarop een heleboel groepen optreden. Maar Blauwtsoen is de headliner. En ook eerder deze nacht deed ik melding van een festival in eh, Hengevelde... namelijk de dagen waar Miss Montreal en Van Velsen zullen optreden. Nou, dat soort eh, kleine festivals, eh, daar wil ik graag melding van maken. En informatie erover kan je ook sturen naar de Nacht Klinkt Anders. Dan zou ik zeggen, ga op zoek naar de site, de VARA-site van de Nacht Klinkt Anders... en dan vind je vanzelf wel het eh, e-mailadres. En dan kan je de nodige informatie naar mee doen toekomen. Goedenacht, anders bij de VARA op Radio 1. Het is uh, vijf minuten voor half zes en we zijn toegekomen aan onze drie chansons op een rijtje. Je hoort zo dadelijk uit de jaren 70 Je pense à toi, Michel Delpech die het gaat zingen. Uit de jaren 50 La légende de la nonne. En dat is een chanson, een echt chanson, een chanson puur van Georges Brassens. Maar ik laat je eerst kennis maken met eh, Tal. T-A-L, Tal was de naam van eh, nog redelijk jong talent. Ze komt, dat wil zeggen haar ouders komen uit Israël... maar die zijn op een gegeven moment geïmigreerd naar eh, Frankrijk. En op dit moment is taal behoorlijk populair met dit liedje... Je prends de largeur. m'échapper de tout. Juste une envie Ne demandez pas où. Je n'ai pas de chemin tracé. Ici c'est déjà le l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était à Longe où s'entassent les collines et les alliés. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir le hardi cavalier. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, euh, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée euh, vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, aux brigands par l'enfer conduit au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit, au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ces coups frappassent, les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, saint sa s'abé voulu qu'afin de préserver du vice, les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Je débarquais à n'importe quelle heure. On cuisinait, on dînait tous les trois. Vous aviez l'air d'un couple sans problème. Je vous aimais, elle aussi bien que toi. Avec le temps, je suis venu pour elle. Tu n'as rien vu, mais j'étais amoureux. Elle attendait que je parte avec elle il a fallu te rendre malheureux. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre, tu dois être abattu, terriblement déçu. Tu me disais que j'étais son grand frère, je m'asseyais au bord de votre lit. En vous quittant, j'éteignais la lumière. Et finalement, je prenais mon taxi. J'imaginais que j'étais à ta place. Je me sentais horriblement gêné. J'avais du mal à te parler en face. J'avais envie de tout te raconter. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre, tu dois être abattu, terriblement déçu. J'ai beau chercher, me trouver des prétextes, je sais très bien que rien ne tient debout on était toujours ensemble presque, même à Noël et pendant le mois d'août. Bien entendu, quand on est aussi proche, ces choses-là sont forcées d'arriver. Ce n'est qu'après qu'on se fait des reproches. Je ne vis plus depuis qu'on t'a laissé. Je pense à toi t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. Je pense à toi En Connie van der Bosch heeft daar in het eh, verre verleden... ook in de jaren zeventig nog een uh, Nederlandstalige versie van gemaakt. Dan heet het, eh, ik denk aan jou... Michel Delpech was verantwoordelijk voor het origineel... en onder zijn titel is het dan Je pense à toi uit de jaren 70. Daarvoor uit de jaren 50 hoorde je Georges Brassens met La légende de la non. En dat is op een tekst van Victor Hugo. Bedoel maar... En dan had je ook nog Tal. Dat is dan een jong aankomend eh, talent. Een jong aankomende vedette in Frankrijk. Tal met het nummer Je de large. De drie Franse chansons. De drie chansons op een rijtje. Franse chansons, dat is op. <laughs> De drie chansons op een rijtje zoals je dat gewend bent. Eh, elke donderdagochtend zo om en erbij half zes. Hier in de nacht klinkt anders. Bruce Springsteen, die was onlangs nog op Pinkpop gaat ook naar Roskilde toe. En hier staat liedje van Eric Church met een hommage aan de bos. Eric Church, en dat liedje dat heet dan Springsteen. To this day when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shades, store-bought flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that setting sun, I'm on fire, I'm born to run. You looked at me and I was done, but we were just getting started. I was singing to you, you were singing to me. I was so alive, never been more free. Fired up my daddy's lighter and we sang, oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out and took the long way to your house. I can still hear the sound of you saying, don't go my bed, still be a spark. From back when I was gasoline and this old tattoo had brand new ink, and we didn't care what your mom would think about your name on my arm. Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or oh, the beat of that drummer? Yes, sometimes late at night on your radio, even though you're a million miles away, when you hit on in a USA, you relive those glory days so long ago. leuke dingen voor artiesten als er een hommage gezongen wordt terwijl je nog eh, springlevend en wel bent. Dat gaat in ieder geval op voor de Bos die dan nog op Pinkpop was en ook op Roskilde komt, zoals ik al zei. En je hoorde Eric Church met die hommage aan Bruce Springsteen. Springsteen heet dat nummer. De verjaardagen. De verjaardagen van degene die op de verjaarskalender staan... maar waar we inmiddels een kruisje achter hebben moeten zetten. Uh, Che bijvoorbeeld, die is op eh, de dag van vandaag 1928 geboren. Hij overleed op 9 oktober 1967. Che dus. Wim Hogekamp, misschien zegt die naam je nog iets. Hij was eh, een, een, acteur, een Nederlander, zanger en tekstschrijver. 1947 geboren, erg jong overleden. Namelijk in 1989. Maar verder... De verjaardagstaart eh, vandaag van Mieke Telkamp. <laughs> Ja, waarheen voor. Ze wordt vandaag 78 jaar. En vandaag wordt 51 Boy George. Boy George, ja. Van de Culture Club. Je kent hem nog van hits als Karma Chameleon. Om maar eens eentje op te noemen. Maar deze mag er ook wel zijn onder de naam The Culture Club Time. Culture Club. Eh, Ze hadden hits als uh, Karma Chameleon en Do You Really Want To Hurt Me. Maar dit vind ik eigenlijk een, eh, de leukste van hun uit hun oeuvre Time. De Culture Club met medewerking daarvan van Boy George... die <laughs> altijd gekleed was in carnavalskleding. Zo Doris, dat deed hij me vaak aan denken. Je hoort hem hier in ieder geval met dat zeer fraaie Time. Nou had ik het over kleine festivals. Dit, dit, dit festival is niet zo bekend, maar als je kijkt naar de line-up... dan wordt er wel breed uitgepakt. En dat festival dat gaat zaterdag eh, plaatsvinden. Namelijk in eh, Broek op Lange Dijk, Noord-Holland. Het Indian Summer Festival. behoorlijke eh, line-up als ik zo kijk naar de artiesten die er komen. Uh, Gerspaard Doel, Raccoon, De Dijk, Madness, The Cooks... The Wombats, Alphabet, Moss. Kensington, Joris Zwart die er komt. Eh, nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn maar liefst eh, zes podia. Met, eh, elk podium heeft zo'n beetje zijn, zijn eigen stijl. Twee, twee, in ieder geval twee rock en twee... dat rockpodium wat gecombineerd is met popmuziek. En één artiest die daar ook optreedt, dat is Selassou. Selassou. Vorig jaar was ze ook op een heleboel festivals. Ze was op Pinkpop en op Lowlands. Maar eh, zaterdag dus in Alkmaar op dat Indian Summer Festival. Een van de vele artiesten die daar zullen optreden. Tickets 59 euro, exclusief de fee. Yo, free stand up, I try to make your feast and I try to make you warm. Cause you always got what it takes to act like it's some kind of hard ass clown. But uh, I ain't, I know better than that. I know your way too long. Uh-huh. see, I know about your background. It wasn't easy, I know for sure, but that's no reason to crack. It's in the past, I learned to let it go and be who you are now, who you supposed to be. Now listen, yeah. Learn how to love yourself again. you. fell and I tried to get you. Fell and I tried to get you up. Cause when things don't work out, oh no, you shut yourself up, let it all just drop. But that is not the way it works. That's not the way it works. Uh, and I know that it's easy. It's easy to hate yourself, but you must realize the blackbirds need to be loved this way. Oh, yeah, the blackbirds need to be loved this way. Neon Summer Festival. Dus aanstaande zaterdag broek op Langendijk. En Sailor Sue die zal daar optreden. Je hoorde van haar Blackpart haar allereerste hit. De 2009 versie. En die is eigenlijk leuker dan de versie die eh, vorig jaar verscheen. Eh, de oerversie. Ze had nooit die nieuwe versie moeten maken, want deze is eh, duizend keer beter. Sailor Sue dus met Blackpart Live... Part Love. Wat ongetwijfeld... zaterdagavond ook te horen zal zijn op die velden van Indian Summer Broek op Langendijk. Dan, ja, ja, ik had het al eerder eh, aan het begin van de nacht over de, de dagen, De dagen die in Hengevelden plaatsvinden. Wat helemaal in het zuidoosten van eh, Overijssel ligt. Miss Montreal zal daar optreden, maar daar is ook het optreden van Van Velzen.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 And I wish it was forever, but nothing lasts forever at all. No. Eh, met een hele bijzondere opname van uh, When Summer Ends. Die is namelijk afgelopen week gemaakt hier op Radio 1. Want Van Velsen die trad op in de Radio 1 Sportzomer afgelopen zaterdag. En toen zong je daar ook dit When Summer Ends. En aanstaande zaterdag ook weer meer live muziek eh, in Sportzomer. En ook de hele week door, want gisterochtend toen waren Ellen ten Damme en Martijn Brouwers te gast. Martijn Brouwers die een liedje van Frans Halsema zong. Komen we later nog eens een keer op terug. Ook vanochtend een gast die heel veel van muziek weet en heel veel van voetbal. Namelijk Rick de Leeuw. van Rick de Leeuw... die ook het nummer schreef met hart en ziel uit 1990. En Rick de Leeuw die is te gast in de Radio 1 Sportzomer. In de loop van deze ochtend tussen 10 en 12... dan zal hij ondervraagd worden door Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Dat is dan het presentatiekoppel van dat moment hier op Radio 1. Dit zijn de Birds. Dylan die schreef het en de Birds die zongen het hier. You ain't going nowhere. Dit was het dan de afgelopen vier uur. De nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. Straks om 10 uur het begin van de Radio 1 Sportzomer. Maar tot die tijd het Radio 1 Journaal. Lara Renze en Marcel Oosten. Mijn naam is Groen Koeners. Volgende week dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Nacht klinkt anders. Graag tot dan en een mooie dag verder.